Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Lemse afdeling van de Hells Angels zijn wapens en drugs gevonden. Gisteravond en vannacht doorzocht de politie op 24 plekken in Nederland panden... die connectie zouden hebben met de Haarlemse chapter van de motorclub. Ook werden tien verdachten aangehouden. Op verschillende plekken werden spullen in beslag genomen... waaronder vuur, slag- en steekwapens. Verder werden cocaïne en ecstasy gevonden. Op een van de locaties vonden agenten een klein ecstasy-lab... Het Haarlemse clubhuis van de Hells Angels werd op last van de burgemeester gesloten. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is ernstig ziek. In een brief aan de inwoners van Amsterdam schrijft hij dat bij hem deze week uitgezaaide longkanker is geconstateerd. Hoewel er de komende tijd meer duidelijk zal worden, lijkt het erop dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme, schrijft hij. Van der Laan blijft voorlopig aan als burgemeester. Hij is onder behandeling in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Sommige van zijn taken worden overgenomen door wethouders. De geldproblemen van ADO Den Haag zijn voorlopig voorbij. De club heeft van de Chinese eigenaar Wang 2 miljoen euro ontvangen. Bovenop het half miljoen dat vorige week al was overgemaakt. Wang moest van de ondernemingskamer zijn belofte nakomen om te investeren in de Haagse club. De Kamer heeft hem geschorst als voorzitter van de Raad van Commissarissen... nadat ADO eind vorig jaar naar de rechter was gestapt. De komende maanden overlegt de club met Wang over hoe ze verder gaan samenwerken. Rafael Nadal is na een marathonduel van vijf uur door naar de finale van de Australian Open. De Spanjaard versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov in vijf sets. De finale is komende zondag tussen Nadal en de Zwitserse Roger Federer... die gisteren zijn landgenoot Stan Wawrinka uitschakelde. Bij de vrouwen gaat de finale morgen tussen de zusjes Williams, Venus en Serena. Het weer nog. Vanuit het zuiden komt er hoge bewolking opzetten.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 Ik denk dat dit een jaar gaat worden dat ik het vaker met z'n tweeën ga doen. Zoals vorig jaar was ik eigenlijk alleen maar alleen. En dit jaar tot op heden ben ik nog niet alleen geweest. Sander, goedemiddag. Goedemiddag Maurice en luisteraars. Ja, hoe is het nou? Ja, goed. Ja, echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, eh ik weet het ook niet. Nee. Eh, vorige week eh, schitterden we van eh, afwezigheid... omdat ik een klein griepje onder de leden had. Maar eh, op zich eh, moeten we best wel weer eh, zijn aangesterkt deze week. Dus mocht ik af en toe hoesten, proesten, kuchen, niezen tussendoor... excuses alvast, dat hoort er een beetje bij. Nee, dat <laughs> is wel heel ranzig eigenlijk, maar boeiend. Hey, deze week in de top 40 hebben we 11 stijgers zitten, 12 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ed Sheeran is er nieuw binnengekomen. De Chainsmokers en Jack Jones. En het leuke is, zelfs een van de nieuwe binnenkomers staat op een 15e plaats. Dus die hoor je pas het eh, volgende uur. Welke dat is, blijf gewoon eh, luisteren. Tot 5 eh, uur zijn we bij je. Snelste stijger deze week is in handen van Martin Jensen met Solo Dance. 17 plaatsen gestegen. En Clean Bandit met Tears is 16 plaatsen gedaald. En daarmee de snelste daler van deze week. Uit de lijst eh, verdwenen is eh, Britney Spears na 22 weken. Na drie weken is eh, Stevie Wonder al verdwenen samen met Ariana Grande met Fate. En na 29 weken Dua Lipa met Harder Than Hell. Nou, dat maakt allemaal niet zoveel uit, want we hebben drie mooie platen daarvoor die teruggekomen zijn. Waarvan één zelfs een vijf, nummer 15 notering. En ja, wat gaan we verder allemaal doen, denk ik, Sam? Nou, eh, we gaan de top 40 van eh, Nederland behandelen. Ja, rond de klok van half vijf. En eh, natuurlijk veel lekkere muziek en informatie over de artiesten. Nou, dat gaan we zeker weten doen. rond de klok van kwart van vijf zal de top 3 van deze week bekendgemaakt worden. Maar niet voordat we gaan luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. anywhere with you. Nummer out there Facing the hard life without no fear Just see I know that you really care Cause any obstacle come you well prepared it was fair.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 Sigala met eh, John Newman en uh, Nile Rogers met Give Me Your Love. Deze week in de top 40 eh, van deze week staat hij op nummer 40. Ondertussen alweer 34 weken lang in de lijst. En het is net aan geen nummer 1 hit geweest. De hoogste notering voor deze plaat is nummer 2. Hey, we gaan snel door met de nummer 39 en die komt van Nederlandse bodem is handen van Yellow eh, Claw samen met eh, Jade Lauren met eh, Love and War.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 Ondertussen alweer uh, eh, 16 weken lang in het lijstje. De nou, hoogste notering van hem was de nummer 15. Prachtige plaat, de nummer 36, de Shawn Mendes met Mercy. Hey, wij gaan door naar de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En die vinden we op een 35e plaats. En eh, deze Britse in eh, Londen woonachtige Jax Jones... is een eh, producer en tekstschrijver. In 2013 verschijnt zijn eerste productie, Go Deep. Het succes daarvan staat in schril contrast met dat van I Got You... wat hij later opneemt. Na de samenwerking met Duke de Mond bereikte toen in 2014... net niet de top 40-lijst in Nederland... Eind 2016 maakte hij samen met Ray de track You Don't Know Me. En die track die is nu in de derde week van, eh, eh, vierde week van eh, januari binnengekomen in de Europese hitlijsten.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 En de nummer 32 is dit van eh, Martin Garrix en uh, eh, Pepper met In the Name of Love. En hoorde, daarvoor hoorde je de nieuwe binnenkomer, de nummer 35, Jack Jones met You Don't Know Me. En de vrijdagavond is weer de Voice-avond, hè, San? Jazeker. Dus vanavond moeten we weer met z'n allen de Voice of Holland gaan kijken. Zoals uh, echte muziekliefhebbers doen. En eh, ja, ik denk dat Sander en ik wel op eh, dezelfde lijn liggen... met wat onze persoonlijke favoriet eh, is in The Voice. Ja, ik denk Pleun en Isabel sowieso. Eh, ja, ja, ja. Ik zat meer te denken aan eh, Jerry, maar <laughs> nee. Ja, en Jerry natuurlijk. Onze reggae man. Ja, reggae Dat heeft hij zelf fucking goed gedaan, hè. Dat Zo. reggae bow met Human. Eh, hij staat ook nog steeds in de top 40 lijst. De tweede uur zal die voorbij komen. Daar staat klaar. Maar vanavond inderdaad weer de voice. Ik ben benieuwd wie er uiteindelijk gaat winnen. Ja. Maar dat weten we over een paar weken pas. Ja, voor, ik denk Jerry niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar vorig jaar was het best wel makkelijk om te raden. Toen zaten we ook allebei al van nou O'Gene. Ja, of was ik jaar ervoor al O'Gene? Nee, vorig jaar heeft O'Gene gewonnen. Ja? Zo kort nog maar? Ja, volgens mij eh, was het vorig jaar. Nee, dat kan, dat kan. Ik geloof je meteen. Nee. Nu zaten we eigenlijk ook al gelijk op één lijn van nou O'Gene. Ja, en ja, eh, dit jaar eh, is het wat lastiger. Maar ja. Nou, ik denk dat we dat, ik denk niet dat zo moeilijk is. Ik denk dat ook nog wel kans maakt, hoor. Ik denk het ook wel. Even kijken, het eerste seizoen was eh, Ben Sanders. Ja. tweede seizoen was eh, Iris Kroes. Ja. Derde seizoen Leona Filippo. Ja. Vierde seizoen, uh, dat is mijn favoriet, eh, Julia van der Toorn. Ja. Seizoen 5, dat was twee jaar geleden dus. Ogin. Oh, Ogin. Oh, oh, en oh. vorig jaar was het Maan. Oh ja, Maan. Ja, oké. Maan de Steenwinkel weet ze. Ik wist die achternaam niet eens. Nee, dat is we kennen er alleen als maan. Ja, is ook een goede zangeres. Maar ik denk dat uh, Pleun eh, dit jaar gaat winnen. Nou, ik, zet daar mijn geld op in. Ik heb een twijfel tussen Pleun en Katel. Nee, Katel wordt hem niet, joh. Die, zit al de hele tijd in die gevarenzone. Die moet lekker optieven met de Franse gezeik. ik versta er geen ene moe van. en uh, eh, wat op. Ze verkracht die nummers alleen maar. Ja, het is wel het nadeel. Ze zingt alleen maar... verkracht alleen maar nummers, joh. Ja. Echt, en dan gaan ze zingen over eh, nummer van, uh, van Guus, van Brabant. Ja, Parijs. Ja, ja zo de meter erop. Het nummer heet gewoon Brabant, weet je? Of Adele met Hello. Ja, hallo. En dan denk je... Bonjour. <laughs> en dan zingt hij gewoon Hello. ja, dat, dat snap ik ook niet. Nee, dan heb je van die prachtige nummers. Maar die gaat ze dan gewoon in het Frans verkrachten. Waardoor, ja, nee, ja, ik noem het verkrachten. Want ik versta A, geen ene fuck van Frans. Maar je kan en, en B, die, die, originele nummers die zijn gewoon zo super mooi. En ik denk als ze dat gewoon bij het origineel had gehouden... dat het gewoon nog beter uitkwam. Want ze kan wel zingen. Ja, dat wel. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken vanavond dus. hey, uh, ja, zullen we maar eh, <laughs> een plaatje gaan draaien? Of eh, heb, je, nog wat anders leuks? Nee, een lekker plaatje is altijd goed, hè? Nou, ja, ja, ja. Ja, ja. Ehm, ja de nummer 32 hadden we net. 31 slaan we even over. We gaan de nummer 30 voor je draaien. Nummer 30 is in handen van Calvin Harris samen met Rihanna. En Rihanna was ook een beetje, ja, de, tijd geleden alweer hoor. veel verhalen erover weer. En ehm, had ze een, jurkje aan waardoor je de, waar je de borsten helemaal zag en zo. En, uh, nou ja, kijk gewoon even op internet en uh, eh, zie je het allemaal. De nummer 30 ga ik voor je draaien.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 De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. nummer 29 van eh, deze week. Mike Perry met The eh, The ocean En hij heeft er niet alleen gedaan, samen met uh, Shy Martin. we zijn alweer door de eerste kwart van de lijst der lijsten. En dat betekent dat we naar zonder lijstje gaan. En die weet er meer over te vertellen over de platen die we wel en niet hebben gehad. Te beginnen met de nummer 40. Op nummer 40 vinden we vinden we Sigala featuring John Newman en Now Watches met Give Me Your Love. En op nummer 39 vinden we Yellow Claw featuring Jade Lowen met Love and War. Op 38 vinden we Calvin Harris met My Way. En op 37 Clean Bandit featuring Louisa Johnson met Tears. Op 36 vinden we Sean Mendes met Mercy. En nieuw binnengekomen deze week op 35. Jack Jones featuring Rye met You Don't Know Me. Op nummer 34 The Chainsmokers featuring Ruby Rain met All We Know. En op nummer 33 Ellie Golding, Still Falling For You. Op nummer 32 Martin Garrix en Bebe Rexha met In The Name Of Love. En op nummer 31 vinden we Ariana Grande en Nicki Minaj met Side To Side. Op 30 Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For. En we hebben hem net goed. Op nummer 29 Mike Perry featuring Shy Martin met The Ocean.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 De Chainsmokers is dit met uh, Paris. Paris, Parijs. Hoe je het wilt noemen. In ieder geval nieuw binnengekomen op 26. Ik To get away from your parents and I thought wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.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 If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them. say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. You're staying in Paris. We were staying in Paris. Nieuw binnengekomen op 26. Eh, de Chainsmokers met eh, Paris. En als je nadenkt, wie waren de Chainsmokers ook weer. Je kent hem nog wel uit 2014 eh, met de hashtag selfie. heel bekend nummer geworden helemaal in het uitgaansleven. Maar nu dus uh, nieuwe single van hun. Paris, nieuw binnengekomen op 26. Noor met de nummer 25 van deze week. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. 25 dus van eh, deze week. Kendrick Lamar samen met eh, Sia met The Greatest. Nummer 24 slaan we even over wie dat is. Dat eh, hoor je zo direct van Sander Lijstje. Wij gaan de nummer 23 draaien van deze week. Dit is Kygo samen met Julia Michaels met Carry Me.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 De nummer 20. Daarvoor is de nummer 21, Ricky Martin met de eh, Vente Paca. Zo direct in het tweede uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En natuurlijk de tweede helft van de lijst van de Europese top 40.